Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De vuurwerkbranche eist honderden miljoenen aan compensatie als er een algeheel vuurwerkverbod komt. Dat zegt de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland in Nieuwsuur. De sector vraagt om een compensatie van 895 miljoen euro... terwijl het kabinet de mogelijke compensatie afgelopen week nog inschatte op 150 miljoen. Volgens de branchevereniging halen veel bedrijven een groot deel van hun jaaromzet uit vuurwerk... en hebben ze daarvoor veel investeringen gedaan. Er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen in Myanmar. Door de aardbeving zijn er meer dan 3000 gewonden. Veel ziekenhuizen kunnen het grote aantal gewonden amper aan. Naast het tekort aan hulpmiddelen zijn ook veel wegen en ziekenhuizen beschadigd. En is communiceren in het land lastig doordat er veel internetstoringen zijn. Internationaal is er veel hulp toegezegd, onder meer vanuit Europa en de Verenigde Naties. Het dodental na de aardbeving in Myanmar is opgelopen tot ruim 1600. Er werd volop gevoetbald in de eredivisie gisteravond. Bij NEC AZ werd veel gescoord. AZ gaf een voorsprong weg en de wedstrijd eindigde in 3-3. Pek Zwolle heeft met 2-0 gewonnen van RKC. Almere City versloeg Willem II met 2-0. Die wedstrijd werd vlak voor het einde nog even stilgelegd... omdat supporters bekers op het veld gooiden. Sparta wist vanavond ruim te winnen. Het werd 3-0 tegen Fortuna Sittard. FC Groningen en NAC speelden met 1-1 gelijk. De zomertijd gaat straks weer in. Over twee uur wordt de klok een uur vooruit gezet. De zomertijd werd in 1977 in Nederland ingevoerd om energie te besparen. In het voorjaar en de zomer is het daardoor ochtends langer donker en s'avonds langer licht. De zomertijd eindigt op zondag 26 oktober. Dan gaat de normale tijd weer in. Het weer. Vannacht trekt er vanuit het noordwesten regen over en het koelt af tot een graad of 5. In het oosten blijft het in de ochtend nog regenachtig.